uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Oekraïense autoriteiten hebben verschillende Russische spionnen opgepakt... meldt een adviseur van president Zelensky. Een van hen zou hebben gewerkt binnen de generale staf van het Oekraïense leger. Volgens adviseur hadden de spionnen onder meer als doel... om een passagiersvliegtuig boven Rusland of Wit-Rusland neer te halen... waar Oekraïne dan de schuld van zou moeten krijgen. Het is niet bekend hoeveel mensen er zijn aangehouden. Russen in Nederland krijgen telefoontjes met de vraag waar hun loyaliteit ligt. Universiteiten hebben daar meldingen van gekregen, schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant zeggen de bellers dat ze van de Russische overheid zijn... en vragen ze of de gebelde steun geeft aan de inval van Rusland en Oekraïne. Onduidelijk is om hoeveel meldingen het gaat. Inlichtingendienst AIVD zegt tegen het FD dat de praktijken bekend zijn... en ziet een directe link met de Russische invasie. Rusland zegt dat een spoorbrug in de Russische regio Koersk is beschadigd door een explosie. De brug is deels ingestort. Volgens de autoriteiten was er sprake van sabotage en is er een onderzoek gestart. Niemand zou gewond zijn geraakt. De afgelopen weken zijn er vaker explosies en branden geweest op Russisch grondgebied. Zo brandde een munitiedepot in de regio Belgorod af na een luchtaanval. In begin april werd in dezelfde regio een oliedepot beschoten door militaire helikopters. In een flat in Amsterdam, waar vorige week een 33-jarige bewoner omkwam bij een grote brand... is gisterenmiddag nog een dode aangetroffen. De politie kan niet zeggen of er een verband is tussen de brand en de vondst van het tweede lichaam. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale zender NH-nieuws... dat er vermoedelijk iemand illegaal verbleef op de zolder van het appartement waar de brand uitbrak. Het weer. Vannacht komt het af naar graad of 3. Komende dag vrij zonnig. Blijft vrijwel overal droog.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 sound slaapt die man op straat? We hebben op de zolder toch een plekje. En papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje op hem letten. jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama Say. blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn zoveel mooier zou zijn.